Nu op Radio 501. Indie 501 met Rob de Grill. Just one more beste album van 2011. Eh, vanavond in Indie 5 One van 8 eh, uur tot 10 uur s'avonds. Mijn naam is Rob de Geel Aangenaam. En de, je hoorde de nummer 25 en de nummer 24 door de Francis International Airport als eerste met All Your Lines end in Me. En dit was eh, Secret Rendezvous, Just One More Thing. Als het goed is hoor ik eh, vandaag eh, van ze wanneer ze precies langskomen in 2012. We gaan door met de nummer 23. Ga ik snel even op de foto voor 501.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 De nummer 21 is afkomstig uit Frankrijk. Dat is de, ja, een van de grootste songwriters van de afgelopen 10 jaar daar. Het is Benjamin Biolay. Hij bracht uh, Pourquoi tu pleures uit, soundtrack van de gelijknamige film. Hier is Palaform op Radio 501. Les arbres ont fleurs, ils parlent que de toi, comme l'onde des qui pleurent, qu'on s'adresse à moi, mille oiseaux de malheur qui ont l'accent de chez toi, sont de le fond de mon cœur, qui saigne à chaque fois, comme chaque que j'aperçois du toit en fixant les fleurs. À défaut de mes bras, l'argent ne fait pas le bonheur, non. Mais comparé à toi, l'argent ne me fait pas peur. Cette horreur, c'est quoi C'est pas la forme, pas la forme, c'est juste le fond. C'est pas la peine, pas la peine, c'est trop. je dessine des cœurs, des moustaches et des croix, réveillés de bonheur. Je casse du gravat, Ou ma douce, ou ma soeur. Joue-moi la Maria, je serai pas mon cœur, non, je serai pas narquois, est dans tes vapeurs. Sous mon iroquois, et si les arbres se meurent, allons coupé du bois, toi demoiselle en fleurs, moi le faquin fois, oh, C'est pas la fin, pas la fin, c'est juste le C'est pas la peine, pas la peine. je echte gasten. En na die hele poppenkast klappen ze je mars. Schoppen ze je nuts, fucking bounties. Ga alsjeblieft Audi. Ik zet ze aan het werk, ik ben erg. Je moet thee halen en betalen voor mijn bek. altijd tijd in leveren je meid. Ik vraag veel van je, maar dat doen ze ook bij mij. Wanneer komt die nieuwe shit, ras, maak me blij. Mag ik op de foto met vriendinnen erbij? Op dieven, dieven, ik ben weg met mijn liefje. Ik zie ze, ik hoor ze, maar ik voel ze niet. Mm Ja. Ik zend uit als DJ broadcast of podcast. Leef nog steeds een beetje los vast met poespas. Access all area's of het niets is. Via Casablanca, nieuwe moves, nieuwe hagelwitte Volvo. Boven mijn hoofd de vogels. Ze willen de spijs van ons mijnsveld. Verkopen je sky als telcel. en freaks in de Bijbelbelt. Stiekem geilen op die kleine Jetix kids. Ik zit mijn energy, schud mijn hoofd in ongeloof. En ze noemen mij een pessimist. Mijn team laat bellen rinkelen alsof het kerstmis is. En kassen ook, en niemand zal lopen kijken om ons heen, we lachen ons dood, het is was een soap. Ik zit in een Cuba-fase, Fidel Castro en op een plasma scherm. Joe Piscopo, grappen maken, pas op zachte berm. Kus me achterwerk dit is hoe het gaat. Adviseer je die nieuwe zo moeilijk praat. We linken op, op euro, shoppen, cola, light. Praat over de beats bij Vader Nikes en verdwijnt. Ze willen zijn als Los snow, of Het is goed vet, toeven in mijn landscape. Escape Babylon, backspace Nebulon. Faculteit, en Apple love heb ik scheisse. Ik ben een slechte scheidsrechter, partijdige shit. Noos houdt van wijven, Bullshit, hardy, Laurel, jij dun, ik de dik. Blik op de weg, blik terug op mijn weg. FIFA nam over van PES. Mensen gokken alles weg bij Jacks Casino. Ex-vrienden zoeken exits. Ga mee, nose voor transit, maar house geen asset. House geblest als koevel met applaus. Daarmee de kous af. Ferrari Dino was de zoon van Bota. Trom geroffen met Kona. We blijven op de tang en we rocken elke show. Jos Noze ST, ST Noze Ros. In de loop, de cirkel rond. ST Noze Ros, Ros Noze ST. In de loop, FTG, F, F, TG. G, De faculteit Ros. Zo moeilijk, yeah. Rasking, FTG, ST. De laatste in die vijverwand van 2011 met de 25 beste albums kwam ook weer heel veel goede hop uit. Onder andere het album van Zo Moeilijk. Door de cirkels, samen met eindbaas Stix. We are unable to we will En eh, morgenavond ook eh, de laatste Arwen en Johnny Show van 2011.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 Such a good, good way to spend your day with them falling on your sleeve. When they all fall down on the people in this town, they're so light and bright, no end inside a blanket on the ground. When they all fall down on the people in this town, upon their hair and everywhere, snowflakes all around. When they turn to white, these city nights, let's go outside and see. What a nice, nice light out of the sky falling down on me they all fall down on the people in this town. It's so light and bright, no end in sight, a blanket on the ground. When they all fall down on the people in this town, upon their hair and everywhere, snowflakes all around. so things with them, like catch them on your tongue. You can watch them dance up in the air, or grab them when they fall. When they all fall down on the people in this town. They're so light and bright, no end inside, a blanket on the ground. people in this town. Radio 501. Is Radio 501. 501. 2011 ook eh, de comeback van The Strokes, Taken for a Fool op Radio 5 Lane. En zoals gezegd ook heel veel goede hiphop uitgekomen in 2011. Zoals het lang verwachte eh, derde album van The Game. Fucking Cincinnati hats in the sky. Nigga, don't ask why. Red laces in and out of them Air Max 95s. I walk on the moon, flow hotter than June. Any nigga want drama, I kick up a sand dune. Peace to my man Tune for giving this man room. Now we hitting switches to the spring break. Cancun, get it? Now forget it. Sue Woo, I live it. Made the letter B more famous than the Red Sox fitted. But that was suicide. I don't live in Judas' eyes. Half of these rappers wasn't trapping when I was shopping to do or die. Shug had me in, I went puffy like Zab Judah. I Drake called, told my baby mama, won't you decide? She chose Doc. First day I poured through the side, like it's aftermath for life, and all I do is ride. Before I turn on him, I kill Satan and stick my red flag in the ground. It's Red Nation. Uh fuck up. Every day's a devil, motherfucker, tough luck. And we gon' fuck the world till that bitch bust nuts. I can't tell you what's good, but I can tell you what's what, and that's. Bees up, hoes down. Looking in the mirror, I'm nowhere to be found. Blood, I'm a dog, call me a bloodhound. Throwing blood in the air, leave blood on the ground. Niggas a trade they sold. to beat Drake or J. Cole. Live and die for this shit. Word to Tupac Shakur's Halo. One blood plural. Nigga, I'm spending euros. Ferrari got an ice cream paint job. Duro. I'm up out the hood where they pull them guns on you like, come up out your hood. It ain't never all good. We roll up in backwoods. Nigga, get to acting stupid. Get thrown in the backwoods. Los Angeles, home of the scandalous. Pimp hoes and gamblers. 98 degrees on Christmas. Nigga, we rolling cannabis. Swish a sweet, ain't it? I told her I'm Charles Louboutin time, the bitch fainted, pull the panties down, stained. it. That's my shy lingo. Yeah, I'm bilingual. Ball by myself, nigga Ocho Cinco. Dancing with the scars, bullets and fast cars. And everybody bleed out here, worth the God. I uh, blood the fuck up. Every day's a devil, motherfucker, tough luck. And we gon' fuck the world till that bitch bust nuts. I can't tell you what's good, but I can tell you what's what, and that's. Bees supposed down. Looking in the mirror, I'm nowhere to be found. Blood, I'm a dog, call me a bloodhound. Throwing blood in the air, leave blood on the ground. Russia got a red flag, US got red stripes. Last train to Paris, round the world in these red nights. Che Guevara, the new era. Test me, Louisville slugger, Yogi Berra in my new era. Got that natty on tighter than the Magnum. Walking the club sagging with a 38 Magnum. Red Ralph Lawrence, the double R sitting on a hill like Lawrence foreign. Her in the car foreign, got my red Dre beats on. Trying to put my peeps on, and I keep it hood like this Phantom is a Nissan. Where my nigga Jim Jones at? Roll up the weed, son. So many bloods in Compton had to get an NYC song. And while I'm out here, I might as well go shopping and put this new bad bitch I got in some red bottoms. And all these hating ass niggas want me dead, cause I'm Malcolm X before he turned Muslim. Red. Now Every day's a gamble, motherfucker, tough luck. we gon' fuck the world till bitch I can't tell you what's good, but I can tell you what's 80 minuten knallen op eh, de Red Album van The Game. En dat nadat hij al eh, drie mixtapes had uitgebracht in 2011. Door de Red Nation op Radio 5 alleen. En sommige Engelse termen moet je gewoon niet willen vertalen. Ik kan een eh, hip-hop album van een aantal jaar geleden herinneren van Obi Try samen met Eminem. Shit hits the fan werd daarin, eh, daarop eh, geroepen. En eh, ik heb daar nooit zo op, op gelet, maar ik lees nu net op Twitter de vertaling van Shit hits the fan. De poep heeft de ventilator geraakt. Je wilt het gewoon niet weten. De beste 25 albums van 2011 en ook Mr. A. Belladir hoort daarbij. Hij was in Horen in 2011. En we troffen hem aan. En we spraken met hem. Hier is hij op 5 alleen in muzikale vorm. When a law's been broken. There's no ifs, only wars when our has been broken. There's no faith, just a cross when our heart's been broken. So obeyed. uit. Rob de Nijs bij de 25 beste albums van 2011. Ik weet niet of je eh, wel eens het stukje gelezen hebt eh, op de Radio 5 alleen website dat over mij gaat. En dat begint met vernoemd worden naar Rob de Nijs is nooit grappig. Het juk wat ik al het hele leven draag. Maar hij heeft een eh, album opgenomen met Daniel Loewis in Amerika helemaal. En ja, ik moet toch eerlijk schoorvoet toegeven, dat is toch wel een erg goed album. Ook een erg goed album is dat album van BDI. Ze laten zich inspireren door de twee bands waarop de Nijs in zijn jeugd zo vaak naar geluisterd heeft. vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. ouderwets goed weer dat album van Bluff dat ze in 2011 uitbrachten. Overigens opgenomen in Radio Kootwijk, eh, mocht je dat kennen daar eh, op de Veluwe. Je hoorde ze met eh, Wijd Open op Radio 501. Ik kan wel melden dat ruim 30% van, van de volgens mij 25 beste albums van 2011 van Nederlandse makelij zijn. Het volgende is echter afkomstig uit Duitsland, een Berlijns electropop duo. En, ze noemen zichzelf Hundreds. Hier is Song for a Sailor. blessing. Ik ben op mijn money is dus ben op de loer. Soms dan ben ik op tour. Ben ontspannen, maar die aandacht zoekers en rapdraaiers. Die hebben soms genoeg van hun leven, dus doorlaaien die stalen pompen. Er gebeuren van die vreemde dingen, die vreemdelingen. Die staan maar om me heen te springen op de lijnbaan, die mannen in blauw maken me lauw en doen aan preventief fouilleren. Laat je staan in de kou. Hier in Rotterdam, Koophaven tegen de stets. Moeten papieren worden gemaakt, ik praat over chips. Vroegere vuurtorens zijn niet genoeg. Op twee pakken moet je twee punten maken met de uur voor de boeg. Zet de goons op een missie, het is vrijdag. En we don't give a fuck, ja we noemen het mijn dag. Yes, op de binnenweg doen we die dingen weg. Ik ben een basis en luisteren wat die nigger zegt. Er gebeuren altijd rare dingen op de vrijdagavond. En nu kom uit Rotterdam. <laughs> en je weet toch waar ik shit ik zit altijd daar. Nog steeds te vinden in de kroeg, waar we lullen over Geert en Mark. Terwijl we team om te rollen als die niggas van Park. Op de blok met een gladblok, een blok en een handklok. Een kop in mijn hand nog, die sos gaat naar Bangkok. Al mijn mannen staan paraat als een eenheid. We vechten niet voor grond, wat voor dat heb ik geen tijd. Vrouwen genoeg, het is nog vroeg en later willen ze uitgaan. Dus ze zoeken money en doen ongemakkelijk. Hoor zijn belachelijk, hebben te veel stress, dus denken te makkelijk. Ik ben op iets anders. Blanco check deck als een gangster. En op een trek ben ik net een monster. Op vrijdag, daarom is het ook mijn dag. Onder de gouden maan straks push ik een Maybach. Die volle gang straight up Rotterdam. Ik ben een man van mijn woord, verbaal pleeg ik een moord. Ik heb die dadendrang. Je weet zelf. 5300. Daar is waar het gebeurt. Onder die fucking gouden maan. We gaan het nachtleven in. In de nacht van die vrijdag zie ik die boeven lopen op straat. Ze lopen later, zijn op zoek naar een kraak. Wie heeft die gouden tip? Louis een extra clip. Ik heb het niet over video's, maar dingen met lood. Ik knijp mijn handen dicht. Ben niet op zoek naar geweld, maar ik ga niet opzij. Al lopen we aan op, ik loes hem vrij. En wie poes die draait. Toch heb ik anders gehoord en ik ben blij dat ik het kap van de koren nog scheid. Op de vrijdag is de wanhoop het ergste. Ik denk aan mijn toekomst waar anderen zwerven. We werken het is bloed, zweet en scherven. Sommigen lukt het, maar anderen sterven. De ene man's dood is de andermans brood. Man, ik kom uit de goot en toch denk ik zo groot. Ben op een product van de armoede. Ik ben op mijn hoede, ik move vanuit mijn woede. Ben op mijn loeder, deel het dan met mijn broeder. Heerlijke reggae-klanken die je ook elke donderdagavond tussen 6 en 8 op Radio alleen kunt beluisteren. Heet het programma van Rastabari. Unique maakt er ook dankbaar gebruik van oudgedienden uit de Nederlandse hip-hop. En hij besloot in 2011 tot het uitbrengen van een Nederlandstalige hip-hop album. Dat deed hij op het Top Nos label, maar dat beviel hem toch niet zozeer. Hij was eh, zeer opgelucht om te kunnen melden dat zijn contract met uh, Top Notch eh, ja, ontbonden is. En eh, hij belooft eh, grootse plannen in 2012. Ehm, hij zoekt eh, jazzmuzikanten om mee te gaan optreden en een plaat mee te maken. Dus ik ben heel erg benieuwd waar uh, Unique mee komt. sowieso 2011 was een zeer succesvol jaar voor hem. Onder andere met een Radio 501 plaat voor je hoofd nominatie. Een van de meest bijzondere albums, uh, debuutalbums die eh, dit jaar uitkwam, was van James Blake. En eh, tot mijn schok zag ik dat er maar 50.000 exemplaren van verkocht zijn in Amerika.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 James Blake, Limit to Your Love op Radio 501. Straks in de tweede uur van de Indie 501 nog eh, de 10 beste eh, platen uit 2011 naar mijn eigen bescheiden mening. En we gaan ook al even vooruitblikken naar 2012. Nu op Radio 501. Indie 501 met Rob de Grill. Ja, en als er dan een spotje voorbij komt over COPD, de nieuwe verzamelnaam van astma, dan moet ik hem even draaien. Die grote hit van de Loonies. Over astma. I got five on it. player. Give me some brew and I might just chill. But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S T I D E S. T, I, D, E, S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So it across the table like ping pong. I'm gone. Beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the phony. And when it comes to getting another soggy, fools all kick in like Shinobi. Know me ain't my homie to begin with. It's too many heads to be. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy. Five dollar bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. da dum I come to school with a earlobe, avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a slurpee, the serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie, cause homies nag me to take the dank out of the baggie. so keyed up the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension, cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheap. What's up, don't babysit that? better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the Tango straight had me. stop at the light, made My yesterday thing got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll to 9 so we can roll big hot sheets. I wish I could fade the eight but I'm no budget. Still rolling the two though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land getting smoke with my kid up in smoke. Yuck, I spray you, lay down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down there blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the VSOP up with the lemon squeeze up. And everybody's roller, I'm the roller. That's quick to fold a blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you need, kicking feet. Cause we're IBs, we need to have de Donderdag op Radio 501. Verder met de beste 10 platen van 2011, nummer 10. The Decemberist. Down by the Water. snap fingers to get in. December is Down by the Water voor het lentegevoel in december wat we toch al hebben door de temperatuur buiten.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 lights draw you In a memory. I feel like somebody I don't know. Are we really who we used to be? Am I Ryan Adams en Lucky Now. En mensen die wat bang zijn uitgevallen, raad ik aan om eh, even een kleine 7 minuten niet te luisteren. Het is tijd voor uh, ja, de nummer 8 in de lijst van 25 beste albums van 2011. Het is eh, Tyler, the Creator. Misschien beter bekend onder zijn Twitternaam Fuck Tyler. You wouldn't do that, Tyler. Kill yourself or anyone. You don't, you don't even have the balls to begin with. What you need is... me. someone to talk to. Uh, it's been a while since our last session, so tell me what's been going on. I'm not a fucking role model know this. I'm a 19 year old fucking emotional coaster with pipe dreams. Kanye tweeted telling people he's bumping all of my shit. These motherfuckers think I'm supposed to live up to something shit. I'm still jacking off, proceeding my life careless, but getting more pussy cause I tell bitches I'm Wood Harris. As you should. Philly to Paris, I'm getting these weird stares at skate parks and airports all in the year. It's weird. Yonkers dropped and left them craniums mind fucked. Yeah. Now competition missing like that nigga my mom fucked. He still hasn't called called me yet. That's not your fault. But that's a whole fucking different argument. Shit, I got over it. And a couple bucks in my pocket, so now I could go buy a couple hot pockets so grandma can stop cooking them nasty ass collard greens. Pressure's on me like this top hat bastard intro. How the fuck I'm gonna top that? Tyler, you're top. You're top notch. You're very creative individual. Okay, you guys called me. I'm not a fucking rapist or a serial killer. I lied. I tried too hard, huh? Mm. <laughs> don't. Made a couple thou and I just don't know what to buy yet. The preem shit is free and I don't drink, so fuck a wine set. Nigga, fuck a mindset. My brain is an obscenity. I'm fucked in the head. I lost my mind with my virginity. Oh, that's a triple three six. Isn't he a devil worshiper? Cause I'm too fucking ignorant to do some research. I'm the star of the group, yeah. so no one else gets the respect that they deserve. Cause, Cause of you, you bastard was good though. What you think I recorded for? To have a bunch of critics call my shit a bunch of horrorcore? Like I didn't make Parade on and Glorious, cause I'm too scared to tell my friends the way I really fucking feel? Of course they only listen to lyrics about me pissing off in the tombs of lower Croft. I'm getting pissed off. Message boards are on my dick, I need a pissing waiver. Let me bust one in their mouth, I know they feel a flavor. Can't they just be happy for me? Like a kid with nothing, living out his dreams? But I gotta fucking hate. It's like everyone's happy, everyone's you, Tyler. You have to believe that. I, I don't even skate anymore. I'm too fucking busy. I can barely kickflip now. Why? Why that? fuck you mean I'm not talented? You, you see the shit that I've been doing? I, I, think you're a great person. I mean, I'm not that great of a rapper, but as a whole, I'm pretty cool, right? People excited, thinking shit is so tight. What? Getting cosigns from rappers that I don't even like. What the fuck you want me to do? Start to gobble his mic and start jacking him off until his cack blasting off? No. Fuck that. These niggas ain't fucking with me, cause I don't listen to the immortal of tech of the neek and all this underground bullshit that's never gon' peak on the billboard top 20 and gem of the week. I'd rather listen to Badu and Push of the T and some Waka of Flame instead of that, real hip hop that's bull of the sheet. But they wanna critique everything that we Wolf Gang has ever released, but they don't get it. They don't. Cause it's not made for them. The nigga that's in the mirror rapping, it's made for him. But they do not have the mindset that same as him. I'm not weird, you're just a faggot. Shame on him. It is, man. Tell you that I cut down on that faggot word, but that's very. That's a, that's a bad I'm not homophobic. I mean, I don't think you are, boy. Faggot. Alright. Well, since the last time performance. I get on stage and I have as much fun as I can. I mean, you, you, it seems like you have Twitter just, I mean, they're really random and it's ADD. doesn't have ADD? Well, I don't. I mean, sometimes you just really outlandish things. And you just want to know what's the problem for this. I wish Tebay was here. niggas getting offended. They don't wanna fuck with me cause I do not fuck with religion. But see, that's my decision. You fuckers don't have to listen. Here, put this middle finger in your ear. I rather not. But someone gets blamed cause some white kid had aimed his AK 47 at 47 kids. I don't wanna see my name mentioned. I don't think anyone's gonna, I don't think anyone takes you serious enough to believe you college wasn't working and I wasn't working, so I was at home jerking off until my dick was hurting. But I was determined to be great, so those classes could wait. Cause the four days that I went, I wasn't learning shit. I mean, now I'm living dreams that I've wanted since eight and can't afford to get my mother something on her birthday. I mean, you explained to me that you were in school, but. They claim the shit I say is just wrong. Like nobody has those really dark thoughts when alone. I'm just a teenager who admits he's suicide prone. My life is doing pretty good, so that date is postponed for now. Wow, life's a cute bitch full of estrogen, and when she gives you lemons, nigga, throw them at pedestrians. What are you saying, take advantage? I mean, you've been doing pretty good. I, I've seen that. Still live in my grandma's house. Sell out a fucking show in London just to end up on couches. I hate my fucking life. But when I make that announcement, my hero calls my phone just to put that in doubt then. But then I am confused if I want energies out. My friends really think I'm playing when I say I need counseling. I sit in grandmother's living room and just pout and shout loud inside. Sometimes I just want to die. No, you don't. Our future came from the bottom, and it's gonna take a couple armed armies trying to stop them. All you fucking lame flames don't have to like me. The devil doesn't wear Prada. I'm clearly in a fucking white tee. Wow. Inmiddels heb ik eh, thuis een draaiverbod gekregen om deze pedagogisch zeer verantwoorde cd eh, in bijzijn van de kinderen eh, te draaien. Dus dat doen we hier. Tyler, the creator en Goblin. Hij is overigens van de week opgepakt. Um, naar eigen zeggen omdat hij twee gewonde vrouwen in het publiek zag. En hij probeerde mensen daarop te wijzen. Alleen de geluidstechnicus die had het geluid weggedraaid. En daarop werd hij heel erg boos op de geluidstechnicus en heeft hem met eh, microfoon en al eh, behandeld. Maar dat tezijde, hij is inmiddels weer op vrije voeten en eh, druk bezig om zijn tweede album op te nemen. En wij gaan de tweede Duitse act van vanavond draaien. Het is mijn favoriet, de avontuurlijke bodybuild. Hier is Paper. Paper lights crashing, octopus minds flashing in the streets of homeless despair. in the eyes of now nowhere. Nowhere. Paper car lights crashing, octopus minds flashing. The sun came the out today, only to pretend it's dead. The moon is on its way to its lonely chair. Its lonely chair. Nowhere, paper car lights crashing, octopus minds flashing. no één. ontdekking weer op eh, Radio 5 alleen. De donderdisc voor eh, vandaag. Tom Wilson en Super Sun Natural. We horen in de Indie 51 nog tot 10 uur vanavond. Met eh, ja, vanavond de 25 beste albums uit 2011, naar mijn eigen bescheiden mening. Ik ben naar het concert geweest van R. Kelly. Helaas weinig nummers gedaan van dit album, meer uit zijn rijke historie. Het album is getiteld Love Letter. R. Kelly op de romantische tour. Hier is number one hit op Radio 501. Baby, you are the song of my life. In the sweetest melody Deze artiest die niet één, maar liefst twee keer optrad bij Radio 5 in 2011. Het is eh, Stefan Simmons. Hij bracht het eh, mooie album The Big Show uit op eh, dit jaar. En uh, je hoorde Spark op Radio 501 voordat hij verder gaat met de volgende track. En schrijf het alvast in je agenda, want waarschijnlijk maart 2012 komt Stefan weer naar Nederland. Uiteraard ook voor een optreden op, bij Radio 501. <clears throat> je kunt dan ja, daarvoor inschrijven. En eh, dan kun je wellicht daarbij aanwezig zijn. Er is altijd maar beperkt eh, plaats. En eh, ja, je kunt natuurlijk ook gewoon blijven luisteren. Want er is altijd de kans dat tijdens dat concert de stream aangaat. Zodat ook de mensen thuis kunnen meegenieten van Stefan Simmons live bij Radio 501. Ik las net op Twitter dat ja, er schijnt wat, wat onduidelijkheid te zijn over de band Kane uit Den Haag. Ze schijnen uit elkaar te gaan. Ehm, er is een kamp die eh, volhoudt dat het echt waar is. Een ander kamp, waaronder Kane, houdt vol dat zij toch niet uit elkaar gaan. Dat ze gewoon voor de zoveelste keer afscheid eh, gaan nemen van een eh, heel aantal bandleden. Drie in aantal dit jaar. Ehm, maar inmiddels is er ook een petitie dat je kunt ondertekenen. Hè? Als je wilt dat Kane ermee ophoudt, www.petities24.com slash geen underscore Kane. Dus www.petities24.com slash geen underscore Kane. En om aan te geven dat het niet gaat omdat ze uit Nederland komen, maar omdat het gewoon slechte muziek is, draai even deze. Het is het nieuwe album van het Utrechtse Jam. Een van de beste die in 2011 is uitgekomen. Hier is Moving On. 501. Nobody's deal, no one is gone. Got a twitch in your touch, you must be so, so young. you are moving on, moving on, we're moving on. Close to the hem, no give up in one day. Does it get there in June? It goes in so many ways. You're moving on. Murphy. Uh, oh, the original big killer. West Coast. Yeah, thriller from Manila. Home with a zigzag. Stuffing on the jug like a big hope dealer. Hope yeah. dealer. Let's take him back, man. Home oh, dealer. Please. Yeah. Snoop, take him back. My goodness, my gracious Adidas with the fat blue laces, handful of aces, trumped up dumb truck, white walls cases, drink till you drop, motherfucker cop, old English 800 on the block, way before St. Ives came to the spot, niggas used to hang out and do the pop lock, and if we got into some shit, we never pop shots, we swap, scrap, whatever it was, and live to talk about it, then we get old, cuz, and keep a pack of zigzags for that good old bug, we do a house party, what the fuck is a club? And the essays, they sold most of the drugs. La familiar. hell yeah, and we the plug. We get money, yeah, and we do no ride. Represented and talking, nope, nope, not I. That's the code in every hood that you roam. Fastest way to catch a hot slug in your dome. OG, the place that I call home. Black lack like that, and it's sitting on chrome. Black and back, strapping lack. Antennas wake up for a rat trying to set a new trap. Swinging the track, dripping curl juice on your back breaking hearts like Roger and Zap, motherfucker. Back in the day, it was cheaper to keep and high with your friends and smoking the reefer. And pound for pound, we're the baddest in town. Just gotta get up for drinking Mad Dog 2020 silver satin blue Kool-Aid. Sagging in my dickies, I got my lokes on, selling through my neighborhood. Catch you slipping on them bricks, it ain't all good. Front door kicker, Glock spitter, black and gold flag across my face when I get you. Free wheeler tipping, turning up the Alpine, survey a subbing while I listen to the grapevine. Got these blue pits all by the front door. East side rip riding, gang banging, all I know. Heartbreak hotel, hush puppy neck kicker. I grew up on that crazy one five nigga. Every loaf from my block done pop something. And I ain't talking about no peel, nigga, block hugging. Blue corduroys while I'm talking on my brick phone. 14 years old, had to bring the shit home. My other sugar bear show me how to bag it up. Look at the block now, nigga, it's sold up. I ain't playing with you all brand poo bus. Saw Rolando bank face with no cuss. Now take a picture of this eight ball sipper. Look down at my shoes, blue strange, nigga. Go D-Loca, keep this motherfucker cracking like it. The only thing I wanna hear is gang gang bang rapping. Some say we the next generation, but we lack education. Hanging with a crew of devastation. Yeah, but we one nation ball. Tally ho, and away we go. See you next week with a brand new show. The way we poke around here ain't nothing consensual. You know I funk so hard. You gonna need your parents' credentials. Now I'm in the street, cause I lost my sheet. But now I know where to find them. Now how cool is cold when you're trying to compete? Standing next to me, son, better take a seat. Can't none of you cutthroats funk like me. You better check with Snoop Dogg and get your vet degree. Why oh why do I think like that? If I'm with the dog, then you must be a cat. Now tally ho and away we go. See you next week in a brand new show. I want that OG. I want that OG. There's a party going on in my head. While I think about the blood that we shed. That party! Open oh, up, play, play. Get up on the dance, the party going on. I've been Back in the day, it was cheaper to keep her. And I with your friends and smoking the reef. And pound for pound, we were the baddest in time. Eigenlijk was het allemaal van Snoop Dogg. Dat van begin tot eind zijn debuut-cd kan uh, evenaren. Documentary. En Jorden. We Rest in Kali. Ongetwijfeld zal het meewerken dat Bootsy Collins zijn medewerking heeft verleend aan dit album van, eh, van Snoop Dogg. En terwijl de nummers eh, kleiner worden en de hits eh, groter, gaan we vanaf nu alleen nog maar acts uit Nederland draaien. Bijvoorbeeld deze. Het is een soloprojectje van Kees Groenteman. Hij is de zanger van Lola Kite. Dat kun je vast wel in dit geluidje horen. Hij noemt zichzelf High the Moon into Outside. Je gaat luisteren naar Old in Paradise op Radio 5 alleen. Kees, daar moet je meer mee doen hè, met het projectje. High the Moon into Outside en You're the Old in Paradise op Radio 5 alleen. Dat Gio binnenkomt lopen. Goedenavond Gio, straks weer eh, vanaf 10 eh, uur. Hè. Jouw geluid uit de eh, bunker, wekelijkse wekelijks portie hiphop. de laatste van 2011, zoals het ook de laatste Indie 5 for 1 van 2011 is. En ehm, ja, inmiddels kan de, kan de kurk van de fles... We kunnen eh, bekend wat de beste plaat van 2011 is, naar mijn eigen bescheiden mening. Het is uh, I Am Ook, afkomstig uit Utrecht. Het is een heerlijke ingetogen album gemaakt. En eh, dit plaatje heb je al regelmatig voorbij horen komen op Radio 5 alleen. We doen hem vanavond nog een keertje. Hier is Kurt. And I read it like black mij ook Kurtz. Eh, voor zover eh, de terugblik naar 2011. Maar wacht, nog eentje. Hè? Want wat is Radio 5 alleen in 2011 zonder zwart-wit? Meerdere keren langs geweest in geluid uit de bunker. Live opgetreden op de vrijdagavond op het Vader Jacob Steeds. En ze hebben deze track aan ons gebracht. De Radio 501 track. Hier is zwart-wit. Paling af bij de Volendamse dijk. Radio 501 wordt nu echt een feit. Ze gaan mee met de tijd en houden ook van hiphop. Rustig hangen met de mannen, een pitstop. Kunnen we chillen en overal over praten. Terwijl Arwin draait regelt, Johnny de Sako oh, en Johnny. Zing een liedje voor een man. Laat je horen wat een echte Amsterdammer kan. Ga nu naar de site, dan heb je kans dat je mij ziet. Shout out naar Mitch, thanks voor de beat. Net als 501, weten we dat het niet stopt. Binnenkort weer een plaat voor je kop. What? Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. Met Johnny. Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. 501. Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. Met Johnny. Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. 501. Dit is de Arwin Johnny Show en als je weet hebben ze elke week weer een nieuwe show. Vol met nieuws, interviews en verschillende artiesten. Dus elke week hebben ze weer wat nieuws. but I don't have no aim Wat dit is en dit blijft je radiozender nummer 1. En dankzij hun zijn wij zo ver in de game. En dankzij hun krijgen wij op die airplay. En daarom ben ik zo dankbaar wezen. Dus een big shout-out naar deze Horenezen. Ze vertellen wat je precies moet wezen om uit je plaat te gaan, om te gaan feesten. Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag door horen zien en zo. Met Johnny. Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag door horen zien en zo. 501. Dit is de Arwe Show. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. Met Johnny. Dit is de Arwe Show. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. 501. De Johnny zijn bezig met een goede show. Wil je niet down met dit, dan wil je dom of zo. ZB, Radio 501. All day door je speakers, je kan niet meer om ons heen. Nee, dus ja, wat zal ik je vertellen? Bij deze radiozender is het altijd gezellig. We kunnen mailen of bellen, afspraken maken. Komen niks zeggen, ik ben zelf wat te praten. Dus liever luister 501 Arwin en Johnny op de vrijdag, zet het maar in je systeem Hey, luister 501 Arwin en Johnny op de vrijdag, zet het maar in je systeem dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo Met Johnny Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo 501 Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo Met Johnny Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo dat was dan bijna 2011. Morgen nog een allerlaatste Arwen en Johnny Show waarin de plaat voor je hoofd eh, bekend wordt gemaakt. En dan gaan we ons totaal richten op 2012, bijvoorbeeld met de flinke namen. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Ik zeg je schatje, ik ga veel te hard. Maar die bitch wil me niet geloven. En ik wil het best laten zien. Maar schatje, wat staat er tegenover? Oké, ik weet dat je gelooft me niet. Maar schatje, kijk even goed naar boven. Ik ben een vuurbaas, schatje, doe je oren dicht. Want één komt er een explosie. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. schatje. Gelukkig. Ik ben een vuurbaas, schatje, laat die rotjes liggen. Ze denken dat ze kunnen knallen, maar fuck die niggas. Ik ben de climax op je festival, de duizend klappen. Kijk eens naar de skyline, kom eens naar buiten, schatje. Spektakel in de lucht, girl, het regent vonk. Regent vonk. Veuf in de fles, er wordt meegedronken. Want ik ben een blijf een popartiest, snap je het niet? denk op dat je dom bent, G. Je bent dom. Maar terug naar jou, meisje. Gaan we knallen laten denken. 15 minuten over, het is kwart voor 12. Maar terug naar jou, meisje. Gaan we knallen laten denken. 15 minuten over, het is kwart voor 12. Ik zeg je schatje, ik ga veel te hard. Maar die bitch wil mij niet geloven. En ik wil het best laten zien. Maar schatje, wat staat er tegenover? Oké, ik weet dat je gelooft me niet, maar schatje, kijk even goed naar boven. Ik ben een vuurpaal, schatje, doe je oren dicht, want zometeen komt er een explosie. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar je voorneemt, die zijn voor later. Je zus noemt je rund omdat je met me stunt. Later, jaloers, ik ben een vuurpijl, schatje. Afspreken, afsteken. Schatje. En of je nou je bubbels drinkt uit een glas of uit een plastic beker. Eén ding is zeker, bij mij kijk je niet op je uurwerk. Je merkt vanzelf wanneer het tijd is voor een vuurwerk. En ja, buiten knallen is veiliger dan binnen, meid. Maar toch laat ik je gillen in de keuken, meid. <laughs> Lala nou, is veiliger dan binnen mij. En toch laat ik je gillen in de keuken, meid. Gelukkig nieuwjaar. En ze kunnen ons niet volgen. Nee. Want we zweven over golven. En we flitsen door. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig Het is bijna twaalf uur, dus let maar goed op je uurwerk. Want je hebt nog een minuut. En dan begint het vuurwerk. Het is bijna twaalf uur. Dus let maar goed op je uurwerk. Want je hebt nog een minuut. En dan begint het vuurwerk. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. lekker nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. En ik kan alvast beginnen met eh, goed nieuws voor 2012. Juist doorgekregen van uh, vriend van uh, dit radiostation Stix. 6 januari komt er een nieuwe gratis download van de faculteitgroep. Een van de grootste talenten uit die groep is Freeze met goede dingen. En daar sluit ik deze Indie 501 eh, mee af. Ik zeg tot volgend jaar. 1 januari, 12 uur precies. Uh, eh, Smiddag zal te verstaan, ben ik hier alvast. En eh, veel plezier met Gio zometeen. Geluid uit de bunker tot spookuur.